Daft Punk won de Grammy voor Record of the Year, het beste liedje op een album, met Get Lucky. De meeste Grammys waren in Los Angeles voor Macklemore en Ryan Lewis, dat waren er vier. Paul McCartney en Ringo Starr traden bij de uitreiking op en dat deden ze samen. De twee nog levende leden van de legendarische Britse band The Beatles speelden Queen een nieuw nummer van McCartney. Verkeersovertreders die een accept giro van het Centraal Justitieel Incassobureau in de bus krijgen, kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep. Op de site van het Openbaar Ministerie kan met het nummer van de beschikking en een DigiD beroep worden aangetekend. Via een stappenplan kan een klager beargumenteren waarom hij het niet eens is met de boete. En of het Openbaar Ministerie nu wordt bedolven onder de beroepsprocedures kan het niet inschatten. Toch denkt het het OM efficiënter te kunnen werken, met name door het verminderde papier de nieuwe grondwet van Tunesië is goedgekeurd door het parlement. De Tunesische grondwet geldt in de Arabische wereld als een van de progressiefste. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. En ook is in het land een tijdelijk kabinet aangesteld dat het land moet regeren tot de verkiezingen. De politie in de Verenigde Staten heeft de identiteit bekendgemaakt van de schutter... die zaterdag twee mensen doodde in een winkelcentrum in Colombia. Darion Marcus Aguilar was 19 jaar en woonde nog bij zijn moeder in Washington. Aguilar droeg bij de aanslag een rugzak gevuld met explosieven. Het motief is volgens de politie nog steeds onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat Aguilar de man en de vrouw kende. Het weer. Zo langzamerhand wordt het droger. Vanochtend is er wat zon. Vanuit het zuidwesten nemen de buien weer toe.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 made it with you. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl think of all the rushes gone by, of leaving competition behind, been dreaming about this all my life. It's time, finally. Done is done, what said has been said. I follow intuition